uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Een van de laatste oppositieleiders in Rusland... blijft in afwachting van zijn rechtszaak vastzitten... heeft de Russische rechter geoordeeld. Ilya Yashin is een van de laatste critici van president Poetin... en was tot voor kort nog op vrije voeten. Maar eind vorige maand werd hij in Moskou opgepakt... omdat hij een politieagent zou hebben beledigd. Nu moet hij terechtstaan vanwege een YouTube-video uit april... waarin hij het heeft over de moord op burgers in Butsja, Oekraïne. Volgens de Russische leiders heeft Yashin valse informatie verspreid over Rusland... en kan hij tien jaar celstraf krijgen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een nieuwe draagraket gelanceerd. Die kan zwaardere en grotere ladingen de ruimte inbrengen, zoals satellieten. De raket had nu ook zeven satellieten aan boord. De ESA hoopt met de raket onafhankelijker te worden, onder meer van Russische sojus raketten Vanwege de oorlog in Oekraïne wil ESA daar geen gebruik meer van maken. Het is nog onduidelijk uit welke hoek de dreiging kwam rond het provinciehuis in Leeuwarden. Er zou gistermiddag iemand met een bom naar het gebouw onderweg zijn geweest. De omgeving werd ontruimd en statenleden en ambtenaren moesten een paar uur binnen blijven. Het bleek loos alarm, maar de schrik en ergernis op het Friese provinciehuis is groot. En in Schotland is een zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt... dat tot nu toe onbekend was. Experts vonden het bij röntgenonderzoek op de achterkant van een ander doek. Het portret is waarschijnlijk gemaakt in 1887... en zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het Schotse museum dat het heeft ontdekt gaat proberen om het werk zichtbaar te maken. Het weer, eerst nog een graad of 10 en kans op mist. De komende dag zon, afgewisseld met wolkenvelden. 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. be hard to get I'm Running after you.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 You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone. She had a pretty face, drove you wild, but you ain't had that Snoop Doggy Dog style.